Zes uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Poolse arbeidsmigranten frauderen met Nederlandse werkloosheidsuitkeringen... blijkt het onderzoek van Nieuwsuur. Met de hulp van malafide tussenpersonen innen ze duizenden euro's aan WW... terwijl ze intussen in Polen aan het werk zijn of op vakantie. Poolse werknemers die in Nederland na tenminste een half jaar werk op straat komen te staan... hebben in principe recht op een werkloosheidsuitkering. Maar dan moeten ze in Nederland verblijven, beschikbaar zijn voor werk en zelf actief solliciteren. Minister De Jonge zal chemische middelen zoals een poeder om zelfmoord mee te plegen niet verbieden. Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat zo'n verbod ingewikkeld is en waarschijnlijk niet effectief. Een verbod zou bovendien betekenen dat de namen van de middelen bekend worden... en dat wil de minister juist voorkomen. Wel wil hij afspraken maken met de sector om de verkoop van middelen aan particulieren tegen te gaan. Dit voorjaar maakte een jonge Nederlandse vrouw met het zelfmoordpoeder een einde aan haar leven. Ze had het poeder voor een paar euro op internet gekocht. Jawed S., de Afghaan die vrijdag twee mensen neerstak op Amsterdam Centraal... blijft nog zeker twee weken vastzitten. De 19-jarige verdachte ligt nog in het ziekenhuis. Het voorarrest wordt verlengd vanwege het lopende onderzoek... en omdat het gevaar bestaat dat S. op de vlucht slaat... of nog een keer een misdaad begaat. De verdachte in de zaak Nicky Verstappen komt woensdagmiddag naar Nederland... meldt de Spaanse publieke omroep. Jos B. wordt met een speciaal toestel in Barcelona opgehaald en medewerkers van Interpol begeleiden hem. Het is niet bekend waar het toestel in Nederlandse landen woensdag en waar B naartoe wordt gebracht. De publieke tribune van de Tweede Kamer zal morgen bij de eerste debatten na de vakantie leeg zijn. Kamervoorzitter Ariep heeft besloten dat bezoekers niet welkom zijn vanwege de aangekondigde staking van politieagenten. Die voeren actie voor een nieuwe CAO e en gewoonlijk zorgt de politie voor de veiligheid in het gebouw. Het weer vrij veel bewolking met lokaal en enkele bui.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 Onlangs is van haar het album Secret Love verschenen, met daarop het aanstekelijke McCarthy's Party, waarmee ik opende. Welkom en ik wens je weer ontzettend veel luisterplezier. Robert Mitzel is afkomstig uit Louisiana, maar woont al jaren in Ierland, waar hij ook zeer bekend is. Zijn nieuwe single She's My Baby brengt hij nu voor het voetlicht. Ook Lisa McHugh is een ster in Ierland. En zij sluit dit blokje heel toepasselijk af met Bye Bye. best friend. I've had my share of fun and fooling around, but those days are gone and my feet's on the ground.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 Als autodidactische gitarist begon Martha al op jonge leeftijd met het schrijven van songs. Ze heeft het podium gedeeld met Ricky Skeks en Merle Travis. En na twee succesvolle tournees in Europa woont Martha een deel van het jaar in het Franse Bordeaux. Deze Texaanse troubadour legt haar ziel en zaligheid in elke song hetgeen duidelijk wordt via haar nieuwe album Dancing Shadows, met Hillbilly Top als mijn favoriet. Dat was Martha Fields met de song van het album van de maand. Nu Phil Vezzer met My Chevrolet. Lacey G. Dalton oogste successen tussen eind jaren 70 en begin jaren 90. Daarna werd het angstvallig stil rond haar. Ze is bekend om haar gruizige, krachtige stem. Die wordt vergeleken met die van niemand minder dan Bonnie Raitt. Lacey G.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 Mama, I never pick winners. I've only myself. don't feel sorry. I've known what I've done from Abby Gardner is de dobro-speelster en leidster van het akoestische folk- en bluegrass vrouwentrio Red Molly. Ze is een volleerd songwriter die al eerder op de solotour ging met het album Hope uit 2011. Toen bleef ze dik bij haar Red Molly geluid. Wishes on a Neon Sign omvat een genrekruising. Grotere, klinkende inspanning vol met wervelende toetsenborden, achtergrondzangeres en elektrische gitaren. Het muzikale palet van Abby Gardner heeft zich duidelijk verbreed hetgeen ook blijkt uit een song als Wallflower Days. I don't know where to begin, but I know I can't keep it all in. It doesn't really work that way. Gotta say what I need to say. I don't wanna hesitate. I don't care if I'm make mistakes. I don't wanna be the quiet one. Wanna jump in and have some fun. So make a pot of jambalaya. Yeah, Mardi Gras is coming soon. My wallflower days are through. So come on, baby, take my hand. Velen denken dat het origineel van Hello Trouble van Buck Owens is. Niets is minder waar. Orville Couch en Eddie McDuff schreven het in 1962. En Orville's versie reikte tot een vijfde plaats in de country charts. De original van deze week. Woke up this morning, happy as could be. I looked out What did I see walking up my sidewalk? Just as plain as day. Here comes trouble that I never thought I'd see when she went away. Hello, trouble. Come on in. Talk about heartaches or in the world you've been. Well, I ain't had the misery Hello, trouble, trouble, trouble, welcome home. Well, I'll make a pot of coffee and let you rest your shoes. You can tell me those sweet lies and I'll listen to you. Cause I'm just a little part of the life you live. But I'd rather have a little bit of trouble and to never know the love you give. Hello, trouble. Come on in. Talk about heartaches. Where in the world you been? Well, I ain't had the miseries since you have been gone. Hello, trouble, trouble, trouble. Welcome home. Laura Benitez is een zangeres en songschrijfster uit Californië, die samen met haar begeleidingsband The Heartache in lokale clubs en zalen optreedt, om er op Amerikanen intercountry honky-tonk en rockabilly nummers te vertolken. Almost the Right One, Casa Michello, is afkomstig van haar meest recente album. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Zangeres, gitarist en songwriter Lea Kliphuis kwam in 2010 na een muzikale reis door de Verenigde Staten met haar debuutalbum Can I Come By. Een folkrockplaat geïnspireerd door onder andere Emmylou Harris, Bruce Springsteen, Johnny Cash en Loretta Lynn. In januari 2016 zag haar tweede album, The World Owes Me Nothing, het levenslicht. Daarop is A Long Way From Home terug te vinden. Koopman ontdekte al op jeugdige leeftijd de gitaar en ontwikkelde zich tot een country, rock'n'roll en blues-gitarist van formaat. Naast een gedegen kennis van het Amerikaanse rootsrepertoire schrijft hij zijn eigen tekst over alledaagse onderwerpen, met een dosis humor en soms een kritische ondertoon. In 1999 maakte Koopman zijn eerste soloalbum, Stumbling Blocks, waarvan I Don't Stumble When I Sing afkomstig is. Tot slot van dit blokje kun je luisteren naar Clementine Volker met One More Last Night. Take a breath, step I was still a kid. I did not stumble that bad, just a little bit. I could hardly breathe, and it got worse on every fucking word. Seemed to be a curse. and always alone. when you're feeling lonely, you don't know what you're going through. Yeah, but I got a song, it's the only. wall. Any way you can, you avoid a chat, and you are so afraid you might get laughed at. And always alone, but when you're feeling lonely, they don't know what you're going through. Yeah, well, I've got a song, it's the home stumble until I die. I'm gonna ask the Lord for the reason why. And he'll probably say, son, don't get me wrong, but I guess you were born just to sing a song. And always alone, feeling so lonely. You don't know what you're going through. Yeah, but I've got a song. quit you like too much tequila. But that don't stop me, I've got to see ya. Like cigarette smoke, wanna drag you in and hold you deep as long as I can. I want you, and I want you. they come after me. I'll give my heart to be sacrificed just to have you here tonight. het blokje country uit eigen land. Binnenkort verschijnt er van James Carruthers een album met songs van George Jones. Someday My Day Will Come is hier de voorbode van. Someday my day will come. I won't need a thing at all. Yes, I can stand proud. say just what I feel. Someday my day will come when dreams become reality. I'll be the one I want to be. Someday my day. It's a tiring path we travel through. For each step I take, Lord, I'm set back to. We all have roles in life to play. And I'll play a great one someday. Someday, my dear. true love right in my hand. I'll touch the pretty rainbow's hand, and my cup will overflow. Someday my day will come, and I'll watch my ship be made of sand. Someday my day will come. I'll hold true love right in my hand.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 Haar album Southern White Lies scoorde nummer 2 positie in de jaarlijst van de Euro-Americana Charts in 2016. Er is net een nieuw album uit, genaamd Dancing Shadows. Er staan veertien door Marta gecomponeerde songs op, waarvan Suki er één is. Zoals ze zelf zegt, de songs vertellen haar levensverhaal uit het verleden en het heden. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Wolf knocking at my door, hounds howling at the moon. Walk on down that hill, you want me missing you soon. Ashes to ashes and dust to dust. I got me nobody, and everyone I can trust. Well, I'm the queen of my cavern, hold my own on Wrecking Creek. Got no faith in no one bedrock with my kinfolk's bones above. My babies are hungry. Well, mama's got lots of love. Well, they creep down here from Branchland and over from West Hamlin, slinking round in the night from our mill down smoking wild onion. Yeah, that's what I recall. That's shadows on the wall. Ik hoor graag artiesten die zich voornamelijk bezighouden met één genre en die laten horen dat zij dit beheersen. Ik moet zeggen dat voor A Good Time Call met mijn keuze Daytime Drunks wel voldoet aan wat country rockliefhebbers wensen. fridge, so I'm off to find another daytime drunk. together. Tijd is een prettig vooruitzicht, maar Terry Lee Palmer moet toch nog even wachten. Want ik plak er nog een uur aan vast. Zometeen nog een uur country. hard it's hurting. I'm still stressing over my ex-girlfriend. Well, I could use a little time just to chill. So if you know where I'm headed, why don't you just meet me there? We'll keep the cold ones coming. Watch our troubles all disappear.